1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Athene zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen een nieuwe strenge demonstratiewet. Het wetsvoorstel van de centrumrechtse Griekse regering werd de afgelopen avond aangenomen in het parlement. En is bedoeld om verstoring van het openbare leven tegen te gaan. Lokale autoriteiten kunnen een betoging makkelijker verbieden als de veiligheid in het geding is. In verschillende Griekse steden werd tegen de wet gedemonstreerd. In Athene waren ruim 10.000 mensen op de been... van wie sommige brandbommen naar de politie gooiden. Zes agenten raakten gewond. De politie zette traangas in. Negen demonstranten zijn aangehouden. Nog eens 15 mensen zijn meegenomen voor verhoor. In België wordt het dragen van een mondmasker verplicht in veel openbare gelegenheden. Vanaf zaterdag moeten Belgen een mondkapje dragen in onder meer winkels, bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Op dit moment geldt die verplichting alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals de kapper. Premier Wilmes zegt dat mensen die de regel overtreden strafrechtelijk kunnen worden vervolgd... en dat bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan gesloten worden. De mondkapjesplicht in België geldt niet voor kinderen jonger dan 12. Ook kunnen er uitzonderingen worden gemaakt om medische redenen. In Nune in Brabant is de afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt toen die werd mishandeld. Dat gebeurde rond half tien in een plantsoen in het centrum van Nune. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen tegen het Eindhovens Dagblad dat de man in elkaar is geslagen. Waarom is onduidelijk. Volgens de politie is er nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht vooral in het noorden nog regen, minima rond 14 graden.